5 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Het ziet er naar uit dat de vluchten van Lelystad Airport... minder overlast gaan geven dan gedacht. Het kabinet wil het luchtruim anders indelen... waardoor vliegtuigen minder laag hoeven te vliegen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft het kabinet... dat het twee eisen loslaat. Er mag over militair terrein worden gevlogen... en er hoeft minder rekening gehouden te worden... met vliegverkeer van Schiphol... En dat betekent dat vliegtuigen sneller kunnen stijgen en er bijvoorbeeld op de Veluwe minder overlast zal zijn. Juist vanwege de laagvliegroutes is er veel verzet tegen Lelystad Airport. Apeldoorn organiseert toch een openbare herdenking van de aanslag op Koninginnedag in 2009. Het was eerst de bedoeling alleen een besloten bijeenkomst te houden... maar er bleek veel vraag naar een openbaar moment op 30 april. Dan is het tien jaar geleden dat Karstatus met zijn auto op het publiek inreed... Zeven mensen en hij zelf kwamen om het leven. Regisseur Pieter Verhoef is overleden. Hij maakte films en documentaires, maar was ook betrokken bij tv-programma's... zoals Jiskevet en Kenmerk. Verhoef was een Fries en dat kwam vaak terug in zijn werk. In de jaren tachtig won Verhoef een gouden kalf met de film Het teken van het beest... Het waargebeurde verhaal over een Fries die vier agenten doodschoot. Pieter Verhoef is 81 geworden. En Friese vogelwachten roepen alle Friese op een deel van hun land of tuin onder water te zetten om vogels te helpen. Die kunnen door de droogte nauwelijks insecten vinden, terwijl net nu veel jonge vogels uit het ei kruipen. De vogelwachten krijgen veel berichten over dode en verhongerde kuikens. Maar ook volwassen vogels hebben het moeilijk. Zo zijn wormen door de droogte diep de grond ingekropen. Het weer nog. Vannacht helder en droog, 6 tot 9 graden. De komende ochtend wat bewolking, maar in de middag volop zon.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 So do you wanna join the team? Now tell me, little miss thing. When I saw her walking down the street, she looked so fine. I just had to speak. I asked her name. just between you and me. When I hear your voice, I know I'm finally free.